Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bram Moskowitz zal als politiek advocaat had hij grote problemen met de Belastingdienst. Hij zou stelselmatig belasting hebben ontdoken. Hij vindt het daarom beter dat anderen namens VNL over belastingtechnische zaken debatteren, zei hij. Niet alleen vanwege de geloofwaardigheid, maar ook omdat anderen er meer verstand van hebben. Ook de Duitse regering heeft de luchtvaartmaatschappijen vlak voor de ramp met vlucht MH17 niet gewaarschuwd voor de gevaren boven Oost-Oekraïne. Duitse diplomaten noemden de toestand in het Oekraïnse luchtruim zeer zorgwekkend vanwege het neerhalen van een Antonov transportvliegtuig. Maar de regering deed daar volgens Duitse media niets mee. Op de dag dat vlucht MH17 werd neergeschoten vlogen er ook drie Duitse toestellen boven Oost-Oekraïne. één daarvan zelfs twintig minuten eerder. Volgens Duitse media had dus net zo goed een Duits toestel neergehaald kunnen worden. Als er wel was gewaarschuwd had Lufthansa die dag volgens een woordvoerder zeker niet meer over Oost-Oekraïne gevlogen. De Franse politie heeft nog eens drie mannen aangehouden die mogelijk betrokken waren bij plannen om een aanslag te plegen op een kerk in Parijs. Een week geleden werd de hoofdverdachte al opgepakt, een 24-jarige Frans-Algerijnse student. Van twee van de drie medeverdachten zijn DNA-sporen gevonden... toen de politie het appartement van de student doorzocht. De man bleek een heel wapenarsenaal te hebben verzameld. Het lijkt erop dat hij contact heeft gehad met iemand in Syrië... die hem opdracht zou hebben gegeven om een kerk aan te vallen. Hij wordt ook verdacht van het doden van een vrouw. Haar lichaam werd vorige week kort voor zijn arrestatie gevonden in een auto. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog buien, elders is het droog.